omdat asielzoekerscentra de toestroom niet aankunnen. Voor het einde van het jaar zijn er zeker 2000 nieuwe plekken nodig. Het kabinet overweegt gemeenten te dwingen om die te regelen. Afgelopen weken zijn er al meer dan 8000 tijdelijke plekken bijgekomen. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van fraude met een coronatest. En ook een medewerkster van een commerciële teststraat werd aangehouden. Ze zou hem het vervalste testresultaat gegeven hebben. De man kreeg ook nog twee boetes omdat hij agenten beledigde, naar ze hoesten en zei dat hij corona had. Vuurwerkverkopers krijgen meer compensatie dan vorig jaar. Bij de afgelopen jaarwisseling kregen ze 3500 euro. Maar omdat het nu voor het tweede jaar op rij een verbod is, wordt het bedrag verhoogd naar 4500 euro. Een sluiproute voor Twentse jongeren om toch te kunnen stappen is afgesneden. Twee populaire discotheken vlak over de Duitse grens moeten dicht. Al wekenlang gaan Nederlandse jongeren uit die regio in Duitsland naar de discotheek. Partybussen reden vanuit Nederland af en aan. En voor een party ohne ende bij onze Oosterburen. De jongeren vonden het een topoplossing. Ja, we vinden het leuk om uit te gaan in inheen, want we kunnen lekker tot laat uit, tot 4 uur. Je mocht van de zomer mocht je nog een festival en nu mag het in één keer niet. Dus niks veranderd. Ja, we hebben allemaal een QR-code, dus we zijn allemaal eh, voorbereid. Dus uh, wij vinden dat verantwoord genoeg. Daar denken de Duitsers dus anders over. De twee discotheken moeten minimaal twee weken dicht. Het weer het klaart op en het gaat vriezen. Het kan dus glad worden. Morgen droog en wat warmer dan vandaag. Een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Voor knooppunt Amstel is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een half uur onthoudt door een ongeluk. De N232 Amstelveen richting Haarlem.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 I feel you here in the shadow eens meekijken op die camera's. Oh, dat gaat niet goed hier hoor. Wat een ballonnen, wat een feest. En wat zit er nou in die ballonnen? Zit er nou lachgas in, uh, eh, Dion Sydney? Ja, ik denk al wat een gek stemmetje heb je. En je ging ook al een beetje oud. Nou, je hoort het al. één groot feest. DJ JK Birthday After Party. We maken er gewoon een sfeertje van hier. In de CFM Studio. Twee uur lang, see it. Met de nieuwste beats. DJ Dion Sydney, hij trapt hem gewoon af hoor vanavond. En doortrap hoor. Tot aan 10 uur, de dikste beats. En hij heeft ze allemaal op zijn stickje gezet, ja. Hij was het even een beetje vergeten dat hij vanavond zie het had. Zo jammer weer. Maar tot aan 10 uur. Dion Sydney in de mix. Op jou. CFM. Yeah, I'll be running back to you. Back to you, back to you, back to you. zit al een beetje in de kerstsfeer hoor. Gezellig. En ik zie hier ook een berichtje binnenkomen van Melanie. En Melanie zegt, oh, wat een sfeertje daar bij jullie in de studio. Ik word er helemaal vrolijk van. En ik, zeg, eh, ik zie een berichtje binnenkomen van Tim.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 Uh, I, I, I bounce ass up and down. You gon' make your mama proud. Come on now, bounce ass to the side. It get me satisfied. my phone, you got a party. She deserve it. She been working, body like the PCH, I'm swerving this. All winter alone, she been on the pedestal. Never phone blowing up like a pedestal. And that's no cap. She been working, but she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? I say that. Only, and that's no cap. She been working, she deserves smash. Shawty, I don't remember you had ass like that. Tell me, mom, where you get all that? I, I, I bounce that up and down. You go make your mother proud. Come on downstairs, getting get me satisfied. I you downstairs, it's and down, everybody sitting wild. Right now, get inside, get inside, downstairs. satisfaction. Push, and then go up, till I yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, cling clang, and it costs a lot. I'm always at the goal, yeah, and you are not bad. Deep, keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with a bow. She got a big bed, dump her, drop a low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thought that's a no. Yeah. nog even door met DJ Dion Sydney. Richting het nieuws en weerverkeer van 10 uur. En ja, daar ben je nog niet van ons af. Nee, zeker niet. Gewoon naar tienen. Een uur lang. DJ JK in de mix. Ik zou zeggen, hou me hier gewoon. Jouw CFM's antwoord, See It Sessions. DJ Dion Sydney in de mix. En zometeen DJ JK. En mocht je ons ook een keertje willen bekijken op televisie, dat kan ook gewoon naar Ziggo. Daar zijn we ook op digitaal op kanaal 40 als ik het goed heb. En anders www.zfmstandvoort.nl allemaal fijne dagen en een voorzitter.